Ondanks alle beperkingen die het coronavirus met zich meebrengt, vieren we onze vrijheid. Ik ook. Maar ik doe dat wel in de overtuiging dat ook ik verantwoordelijk ben om die vrijheid van ons door te geven aan de nieuwe generatie. Het is al vaak gezegd, vrijheid is niet vanzelfsprekend. Ook waren er op andere plekken herdenkingen. Door corona was daar, net zoals vorig jaar, weinig publiek bij. Meer vrijheid als je geprikt bent tegen corona zit er in Nederland voorlopig nog niet in. In Duitsland hoeven gevaccineerden en mensen die genezen zijn van het virus binnenkort geen afstand meer te houden. Ook kunnen die mensen makkelijker op reis. Gaat in ons land nog niet gebeuren, zegt de jongen. De besmettingsgraad is volgens hem te hoog hier. En het is geen hond, het is geen wolf, het is een goudjakkels. Voor het eerst in Nederland is er bewegend beeld van zo'n dier gemaakt. Een boer spotte hem vorige week in Uithuizermeerde in Groningen en filmde het. Best bijzonder, zegt de zoogdierenvereniging. Drie keer eerder is er een vastgelegd door een wildcamera. En één keer eerder heeft een goudjakkals DNA-sporen achtergelaten bij een aanval van schapen. Dus het is voor het eerst dat überhaupt iemand een goudjakkals ziet. Maar wat is het eigenlijk voor beest? De goudjakals is een beetje een, een middelgroot roofdier. Een beetje een formaat tussen vos en wolf in. Muizenjager. Korte staart, vrij korte poten. Een beetje spitse snuit. Maar eigenlijk wel met een beetje de sociale roedelstructuur zoals een wolf. Het beestje is nog niet gespot met een nestje, want hij weet zich goed te verstoppen. Maar er is wel kans dat hij blijft wonen hier. Ze stellen niet zoveel eisen aan het landschap. Hè? Het is echt een muizenjager. Eigenlijk zijn heel veel plekjes in Nederland gewoon hartstikke geschikt. Het weer, het gaat vanavond iets minder hard waaien en het klaart wat op. Maar verder wordt het niet veel beter. Morgen opnieuw buien en er is kans op hagel en onweer. Het wordt zo'n 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland is de A8 Zaanstad richting Amsterdam dicht bij de Koenbrug. Dat heeft te maken met technische problemen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Eh, Ik eindigde het vorige uur met een eh, stukje van uh, Yeti Pearl... Jetje van Oranje. En wat ik er nog bij wilde vermelden... is dat eh, aanstaande dinsdag 4 mei om 5 voor 7 op NPO 2... een documentaire eh, wordt vertoond... Jetje van Oranje. En die heet Van het een kwam het ander. En dat kan ik zeer aanbevelen. Ik ga nu nog een stukje draaien uit de rubriek Peters platenpalet. Ik heb nog een prachtige LP gevonden. The Giants of Jazz. En daarop staan bij elkaar Lester Young, James Moody... Paul Kinichet, Ben Webster, Coleman Hawkins en Willie Smith. En ik ga laten horen Galoshes and Rubbers. Een, een uh, ijzersterke standaard, zullen we maar zeggen. daar kunnen we niet tegenop. Zo'n stampend hemmetorgel. Ik ga vandaag ook een paar dingen laten horen in de rubriek De Randen van de Jazz. Dat zijn eh, opnamen van eh, muzikanten, CQ-groepen... die eh, qua vorm van muziek maken... prima kunnen passen in het jazzrepertoire. En dat bedoel ik, het is interessant qua akkoorden en het, er wordt heel veel in geïmproviseerd. En een van die voorbeelden, dat is eh, onze Portugese Belg... die al heel, het grootste deel van zijn leven in Nederland woont. Dan heb ik het over Fernando Lamerinhas. En ik heb eh, als voorbeeld van zo'n eh, prachtige productie... op de draaitafel liggen Alma Soe. Fernando Lammerinias Qua uh, tempo wisselingen, eh, qua eh, intervallen, qua improvisatie. Het past helemaal in het straatje van uh, jazzmuziek maken. Ik heb nu op de draaitafel liggen weer een stukje van compositie van Gershwin. Ernestine Anderson, There's a Boat Leaving. the swellest mansion on Upper Fifth Avenue. And through Harlem we'll go strutting, we'll go a strutting, and there'll be nothing too good for you. You'll dress me in silks and satins, in the latest of Paris nothing but smiles. Gershwin... compositie Ernestine Anderson. Ik ga nog een stuk eh, laten horen van... Eh, eh, een beroemde componist. En dat is... ja, dat is heel iemand anders natuurlijk. Dat is Cole Porter. En een stuk van hem... dat wordt gespeeld door een waanzinnig beroemd trio die net zo snel verdwenen waren in de jaren 60, denk ik. Hebben ze eh, enorme successen geboekt. Ineens waren ze weg. En die, dat waren drie heren. En die peddelden op de grens van eh, pop en jazzmuziek. En, dat, en dan heb ik het over de peddlers. Roy Phillips, eh, een organist en een hele specifieke stem soort zware aardappel in de keel... Tab Merton basgitaar en Trevor Morris op het slagwerk. Engelse jongens die eh, onwaarschijnlijk veel geproduceerd hebben... en waanzinnig populair waren. En ik ga nu eh, laten horen hun vertolking van Love for Sale. Love for sale. Appetizing young love for sale. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love for sale. Who will buy? Who would like to sample my supply? Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love for sale in the poet's pipe of love in a childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Old oh, love, new love, everything but true love for sale. Advertising young love for sale. If you wanna buy my wares, follow me and climb the stairs. Love for sale. childish way. I know every type of love far better than they. If you want the thrill of love, I went through the mill of love. Old oh, love, new love, everything but true love for sale. Appetizing young love for sale. If you wanna buy my wares, follow me and climb the stairs. Love. supply. Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love for sale. En dan ga ik nu nog naar een eh, eh, compositie van George en Ira Gerswin. En dat is een stuk Someone to Watch Over Me... gespeeld door Roland Kirk op de saxofoon. Roland Kirk was de man die het vermogen had om meerdere saxofoons of dwarsfluiten... geen dwarsfluiten, uh, gewone fluit. Maar de meeste saxofoons, meerdere saxofoons tegelijk te spelen. En daar, uh, eh, soleerde hij mee. Dat was ook zijn handelskenmerk. Ehm, we gaan luisteren naar het stuk Someone to Watch Over Me. Een keer terug naar de randen van de jazz. Ik liet eh, eerder horen Fernando Lamarinas. En eh, de volgende plaat, die ligt klaar om de volgende redenen. Ehm, er zijn vele discussies al oh, tientallen jaren gaande... over waar nou de jazz vandaan komt en eh, wat nou de oorsprong is... waar, het vandaan, waar het ontstaan is. Nou, over, men zegt dat eh, de, de grootste stroming zegt dat de jazz ontstaan is in eh, Amerika. En de invloeden zijn daar naar boven gekomen door de slaven en ex-slaven, de muziek daarvan en hun improvisatievermogen en hun wijze van muziceren. Andere stromingen die zeggen dat er, dat, dat wellicht zo is. Maar dat heel veel van de oorsprong komt uit eh, misschien wel de kletsermuziek, kletser, kletsmermuziek... maar ook uit de muziek van Oost-Europa. <coughs> Pardon. en dat vanwege de, de intervallen en de toonwisseling... en vooral de maatwisselingen. Nou, eh, daar mag je zelf over oordelen. Ik heb nu een orkest op de draaitafel liggen. Dat is een Roemeens orkest Radu Simeon. En die hebben als eh, solist op accordeon... een Petre Michaeltja. En daarvan gaan we nu een stuk eh, laten horen. Nou, eens kijken wat we ervan vinden. Eh, ik vind dat, het, dat heel veel jazzmuzikanten daar een diepe buiging voor mogen maken. zeggen, niks te veel gezegd. Ik ga nog één ding eh, draaien van de platenhoes. Van de platenhoes lees ik voor de LP Blue Waters, Benny Waters en de Traditional Jazz Studio. Dat is een Praags orkest met eh, Benny Waters op de saxofoon. We gaan luisteren naar eh, Candy. En het bijzondere aan dit nummer is dat de begeleidingsakkoorden keurig worden geblazen... op de achtergrond door de heren muzikanten. Blue Waters. Dan eh, ga ik nu naar een volgend hoofdstuk in dit programma van vandaag. Jazz in Frankrijk. Ik had het al eerder gezegd. Je kan een platenkast hebben met... al zijn er duizend, al zijn er tienduizend eh, platen en cd's als je daar de Franse jazzmuzikanten of groepen uit wil halen... dan ben je moet je A, heel <laughs> lang zoeken... en B, ben je snel klaar. Het is mij toch gelukt om een aantal eh, Franse muzici tevoorschijn te trekken. Die hebben weer... Eh, eh, de Fransen hebben natuurlijk een grote naam op het gebied van chansons. En het tweede probleem is denk ik dat ze heel lang geen Engels hebben willen spreken... durven spreken of mogen spreken. Dus dat was allemaal heel raar en eng. Ik heb eh, gevonden een fantastische swingband. Le Grand Orchestre du Splendide. En die cd die heet Le Swing Me Soigne. En we gaan luisteren naar Sa Jazz au Village. faut qu'on soit l'homme de vipère. Mais c'est peut-être pas vrai, va savoir. Non. Chichoti, chichota, blablabla. Sa mère en a fait une syncope. Quand ça fait sait C'est un scoop, un scoop, on peut pas s'empêcher de chancer. Sage au village, sage au village, sage au village. Y'a des barbotages, y'a des mirages, sage au village, sage y a des bruits qui courent sur son cou. Le facteur l'a lu dans le courrier. Non, La fille bouchard, mais c'est une honte. le curé de Verbi. Non, moi je suis bla blablabla. Gustave Ria, Stop! Oh. ça fait chanter quel scoop, quel scoliable, on peut pas s'empêcher de chanter. Sages au village, sages au village, sages au village. Ah, y a des papotages, y a des mirages. sages au village, sages. Oh là là là, quelle histoire. C'est pas possible, Alexis, c'est pas possible, Alexis. Vous vous rendez compte, du vous oh. Quelle honte, quelle honte. Au pas rêver à son âge. Tout juste, quelle misère et nom de Dieu. racontait tout ce qu'on fait On y passerait toute la soirée. Oh. Chuchotis, chuchota, blablabla. Mais un secret, c'est un secret pas qu'on vous l'a répété. Non, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Pourtant, c'est pas pour la santé. Quand ça me ça fait jaser. Quand ça commence à démanger, il faut pas s'empêcher de charger. sages au village, sages au village, sage au village. Y'a des papotages, y'a des beaux virages, sage au village, sage Sages au village, sages au village, sages au village. hein. Y'a des papotages, au village, ça jase, au village, ça au village, ça au village. Hein? Y'a L'orchestre du Splendide. En ik heb nu op de draaitafel Jacques Doudel Jazz Orchestra. En die hebben opgenomen een hit van toen. Een Charles Trenet nummer Ménil Montant. flamme tout mon bonheur quand je revois ma petite église où les mariages allaient gaiement. Quand je revois ma vieille maison grise où même la brise parle d'antan, elle me raconte comme autrefois de jolis contes au jour passé, je vous revois. Un rendez-vous, une musique, des cieux rieurs, tout un roman, tout un roman d'amour poétique et pathétique. Mais ni m'entend. tout mon bonheur quand je revois ma petite église où les mariages allaient gaiement. Quand je revois ma vieille maison grise où même la brise parle d'antan, elle me raconte comme autrefois de jolis contes. Au jour passé, je vous revois un rendez-vous, une son cœur, des yeux rieurs, tout un roman, tout un roman d'amour poétique et pathétique, mais limitant. Ja, luisteraars, en het draaien van jazzplaatjes, dat doet ook bij velen weer naar boven komen de live jazz-uitvoeringen... die we eh, allemaal onwaarschijnlijk missen in eh, theaters, in cafés, eh, in, op muziekpodia... en zoals bijvoorbeeld in Zandvoort natuurlijk de krocht. Ik heb gelukkig een steeds luider horende fluister... dat als het allemaal kan en mag er weer een herstart gaat plaatsvinden in, eh, na, na, de vakantie in september. Nou, we kijken er allemaal naar uit en we staan te trappelen. En we staan allemaal in de rij om kaartjes te verkrijgen... voor de eerste uitvoering van eh, de groep van Hans Rijmers en de Zijnen... die eh, al ook zitten te, te knarsen tanden... omdat het allemaal niet mag en kan. Maar we hopen betere tijden en die schijnen er zachtjes aan aan te komen. Ik ga nu iets laten horen in het kader van de Jazz uit Frankrijk... van de zanger-gitarist Danny Briand... die met een big band een hele frisse cd heeft gemaakt. En ik ga laten horen... Un jour, un jour tu viens, un jour tu vas... « Un jour tu veux, un jour tu veux pas. Ja, en hein, ga maar door. We gaan luisteren. Danny Briand. Un jour tu viens, un jour tu vas, un jour tu veux, un jour tu veux pas. Et quand tu as ce que tu veux, ce que tu as n'est plus le mieux. Un jour c'est bon, l'autre c'est non. Tu me dis oui quand tu penses non. Décide-toi et fais ton choix. Je m'en vais ou je reste là. Je ne sais plus où va ma vie, mais ton cœur c'est mon paradis. Un jour tu ris, un jour tu pleures, un jour tu vis et l'autre tu meurs. Un jour tu m'aimes, l'autre un peu moins. Ça me fait de la peine, mais ça change de main. Si je t'attends, je perds mon temps. Toi, que fais-tu de mes sentiments Regarde-moi, c'est merveilleux ce qu'on peut faire quand on est deux. Quand on ne sait pas ce qu'on veut, on ne peut jamais être heureux. J'ai besoin de te regarder, j'ai besoin de te protéger, mais je laisse à ta liberté le meilleur de toi-même, car c'est là ton problème, car tu crois quand on aime que se pose un dilemme, on renonce à tout ça un jour c'est noir, un jour beau temps et puis plus d'espoir. Un jour je suis l'homme de ta vie, on fait l'amour et puis tu t'enfuis. Un jour tu dis que je suis tout, et puis tu ne dis plus rien du tout. Comme l'hiver et le printemps, ton amour change de saison. Tu parles trop, puis plus un mot, ton cœur a froid puis il a chaud. Tout le monde a ses soucis, tout le monde veut refaire sa vie. C'est qu'ils n'ont pas encore compris qu'il faut laisser la place, s'aimer naissances se confondre, en un ne plus se fondre. Si l'amour nous enchaîne, un jour il finira. Regarde-moi, l'amour est là il nous appelle, il nous tend les bras. Si tu as peur de ton bonheur, laisse parler la voix de ton cœur. Si je ne suis pas comme tu veux, c'est que je suis peut-être un peu mieux. Regarde-moi, je suis heureux, et l'amour est là dans mes yeux. Laisse-toi faire, car rien n'est mieux que de vivre une vie à deux. Je ne veux pas tout faire avec toi car tu dois vivre aussi pour toi. Je veux juste être à tes côtés, mais garder la distance. J'ai besoin d'un échange, d'un bonheur sans mélange, qui se donne sans nous prendre et qui ne finit pas. Eh, Danny Briand. We gaan nu luisteren naar muziek uit de film J'irai cracher sur vos tombes. En dat is gecomposeerd door Alain Courageur. Met eh, eh, van alles en nog wat op de instrumenten... maar aan de bas de beste Franse contrabassist Pierre Michelot. We gaan luisteren naar het thème, thema van Lys, Le Thème du Lys. graag dit blokje jazz uit Frankrijk eindigen... Ehm, eh, met eh, een, een eh, stuk dat tevens het einde is van deze twee uur ZFM op zondag vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Ik hoop dat je het leuk vond. Volgende week zit een collega van mij hier en ehm, bij, bij, hoe heet zoiets ook weer, bij Goede Berichten gaan we elkaar zien op zondag 12 september in de krocht. Want daar eh, kijkt men rijkhalsend uit naar het weer organiseren van het eerste concert na de stilstand door corona. 12 september. Schrijf het in de agenda. Als alles goed gaat, dan eh, wordt er weer gestart bij eh, Jazz in de Krocht. Ik ga eindigen met het Claude Bolling trio... Claude Bolling, een Franse pianist-componist... die eh, vorig jaar is overleden en die beroemd is geworden... door eh, heel veel eh, filmcomposities die hij gemaakt heeft. Heel veel filmcomposities. En hij speelt hier met een trio.